12 uur. Jan van der Putten met het Links van het Centraal Planbureau vindt dat het kabinet niet verder moet bezuinigen. In een opinieartikel in de Financial Times schrijft hij dat verdere bezuinigingen de recessie zouden kunnen verergeren. Teulings pleit voor structurele hervormingen zoals verhoging van de pensioenleeftijd en aanpassing van het sociale stelsel. Het CPB zei al eerder dat het kabinet heel voorzichtig moet zijn met bezuinigen. Een oud-Dutch beter die heeft getuigd in het proces tegen de Bosnisch-Servische leider Karadzic hangt nu zelf een celstraf boven het hoofd. Oud-luitenant-kolonel Rutten weigert het Joegoslavië-tribunaal inzage te geven in zijn dagboeken uit Srebrenica. Hij gebruikte die bij zijn getuigenis. De rechters zien de weigering als tegenwerking. Daarop staat maximaal zeven jaar cel. Karadzic wil dat Ruttens dagboek bij het dossier wordt gevoegd, maar Rutten beschouwt het als privé. Werknemers uit Midden- en Oost-Europa die in Nederland werken moeten volgens Nederlandse wetgeving worden betaald, dat zegt minister Kamp. Hij wil een eind maken aan constructies waarbij Oost-Europeanen loon krijgen op het niveau van het land van herkomst. Bedrijven die werknemers uitbuiten kunnen voortaan boetes krijgen tot 24.000 euro of zelfs worden gesloten. Het 15-jarig meisje uit Den Haag dat zaterdag dood op straat werd gevonden is met messteken om het leven gebracht. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Volgens de familie is het meisje in de woning van de 25-jarige verdachte vermoord. De Hagenaar meldde zich zaterdagochtend zelf bij de politie. Het zou gaan om een voormalig jeugd-TBS'er die al eens eerder iemand heeft neergestoken. Israël heeft weer een ambassadeur in Egypte. De vertegenwoordiger werd in Cairo verwelkomd met een speciale ceremonie. Israël hoopt dat de banden met Egypte blijven zoals ze waren voor het vertrek van president Mubarak. Mubarak hield de vrede met Israël in stand, maar het is onduidelijk in hoeverre het nieuwe bewind dat ook zal doen.